Kersteren met het NOS-journaal. De verdachte die afgelopen middag in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... was een jongen van 15, dat zegt de burgemeester. Agenten waren afgekomen op een melding van een roof van een fatbike... waarbij zou zijn gedreigd met een vuurwapen. De verdachte sloeg op de vlucht, waarna de politie meerdere schoten loste. De 15-jarige verdachte uit Gouda overleed ter plekke. Twee andere jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de roof van de fatbike zijn aangehouden. De Rijksrecherche doet onderzoek. In de Amerikaanse staat Arizona is afscheid genomen van de doodgeschoten activist Charlie Kirk. De streng beveiligde uitvaart werd bijgewoond door president Trump en vicepresident Vance... die ook allebei een toespraak hielden. Kirks weduwe zei dat ze troost vond in het feit dat haar man deze wereld heeft verlaten zonder spijt. En ook zei ze de man te vergeven die wordt beschuldigd van Kirks dood. De 31-jarige Kirk was een vertrouweling van Trump en populair onder conservatieve jongeren in de VS... Hij werd vorige week doodgeschoten. Een 22-jarige verdachte zit vast. Over zijn motief is nog altijd niets bekend. Bij een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn vijf mensen gedood. Het gaat om een vader en zijn drie kinderen en nog een ander persoon. Dat maakt het Libanese ministerie van Volksgezondheid bekend. Twee anderen raakten gewond, onder wie de moeder van het gezin. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op een terrorist van Hezbollah... en dat deze is uitgeschakeld. De Libanese premier roept de internationale gemeenschap op om de Israëlische aanval te veroordelen. na het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië... heeft ook Portugal afgelopen dag bekendgemaakt de Palestijnse staat te erkennen. De twee-staten-oplossing is volgens Portugal de enige manier om langdurige vrede te bereiken in de regio. Israël noemde de erkenning van Palestina eerder een ondermijning van vrede.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.